Jelle Visser met het NOS-journaal. De zijingangen van het Amsterdamse Vondelpark blijven vanaf morgen gesloten om de drukte te beperken. Dat heeft burgemeester Halsema bekendgemaakt. Ook komt er extra toezicht op de toestroom. Als dat niet werkt, wordt het Vondelpark helemaal gesloten. De politie ontruimde het Vondelpark gisteravond nadat bezoekers vanwege de drukte zich niet meer aan de coronamaatregelen hielden. Toen de politie overging op ontruiming werden agenten met flessen bekogeld. Een omstander raakte gewond. Twee mensen zijn aangehouden. Het bestuur van D66 geeft toe dat er in het verleden onveilige situaties voor vrouwelijke medewerkers zijn geweest. Maar er zijn geen aanwijzingen dat een vooraanstaand lid van D66 zich schuldig heeft gemaakt aan seksuele intimidatie of machtsmisbruik. Dat blijkt na onafhankelijk onderzoek, naar meldingen eind vorig jaar. Een rechtbank in Istanbul heeft twee piloten en een steward van een Turkse private luchtvaartmaatschappij tot vier jaar en twee maanden cel veroordeeld voor mensensmokkel. Ze zouden de voormalige Nissan-topman Gossen hebben geholpen bij dienstvluchten uit Japan. Gossen werd in 2018 in Tokio verdacht van fraude. Hij vluchtte erop naar Beirut. Het Belgisch kabinet waarschuwt tegen het dragen van de gratis mondkapjes van de apotheken in België. Ze bevatten mogelijk schadelijke stoffen. De vorige regering had ze besteld. Al een half jaar kunnen ze gratis worden meegenomen bij de apotheek. Nu zou uit een vertrouwelijk rapport blijken dat ze kleine deeltjes zilver en titaniumdioxide bevatten. En dan voetbal. Er werd gisteravond gespeeld in de Champions League. In Bergamo heeft Real Madrid met 1-0 gewonnen van Atalanta. En Manchester City won met 2-0 van Borussia München-Gladbach. Die wedstrijd was in Budapest vanwege het reisverbod van Engeland naar Duitsland. En dan het weer. Vannacht is het een graad of 9. Morgen eerst veel zon, in de loop van de middag meer bewolking. In het zuiden in de namiddag een spatje regen. Het wordt maximaal 17 graden. Morgenavond mm, is het bevolkt en valt er soms een bui.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 Eh. Hace tiempo le rompieron el cora. Estudiosa, está para ser doctora. Pero, le gustan los títeres huirleando motora. Yo estoy para ti las 24 horas. Baby, a ti no me pongo y siempre te lo pongo. Yo te lo pongo.